Eh, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Na jaren van stijgingen gaat je zorgpremie volgend jaar een keertje niet of nauwelijks omhoog. Dat is de verwachting nadat DSW als eerste het maandbedrag voor een basisverzekering bekend heeft gemaakt. Dat is en blijft 158,50 euro is voor mijn economiecollega Ruben ook een verrassing. We hebben te maken met een eh, plot twist in eh, dit verhaal over stijgende zorgpremies. Want vorig jaar verhoogde DSW de basispremie nog met bijna een tientje. En het jaar daarvoor, 2023, kwam er zo'n recordstijging bij van 12 eh, euro per maand. En nu blijft die gelijk. Andere verzekeraars maken in, het, in de komende weken bekend hoe hoog hun premies worden. Meestal verschilt het niet heel veel van DSW. De ME heeft gisteravond ingegrepen bij een protest tegen een AZC in Noordwijk. In een kerk werd vergaderd over de komst van een asielzoekerscentrum. Buiten was het onrustig. Er werd gegooid met eieren, rookbommen en vuurwerk. Een paar honderd mensen zijn weggestuurd. Daarna werd het weer rustig. En vandaag staan de eerste verdachten van de rellen in Den Haag van afgelopen weekend voor de rechter. Een anti-immigratieprotest draaide uit op geweld tegen de politie, journalisten en het partijkantoor van D66. Normaal duurt het maanden of jaren voordat een rechtszaak kan beginnen. Maar nu wordt er gebruik gemaakt van supersnel recht tegen 14 mensen vanuit het hele land. Daar zitten ook drie minderjarigen bij. En veel opluchting en blijdschap bij de Drentse voetbalclub SV Borger. Ze gaven daar een Ferrari weg via een loterij om geld op te halen voor een nieuw clubhuis. Maar het liep voor geen meter. Vorige week moesten er nog meer dan 17.000 loten worden verkocht. En als dat niet zou lukken bleef de club zitten met een gat van 150.000 euro. Na een hoop media-aandacht werd de loterij toch een succes. Ja, iedereen in de commissie ook. Ja, je vliegt elkaar om de armen, je kijkt elkaar aan met verbazing van... joh, wat, wat gebeurt ons hier? Het is echt eh, alleen maar eh, blijheid, vrolijkheid, eh, euforie en ja, eigenlijk geen woorden voor. Uiteindelijk is er 550.000 euro opgehaald, bijna twee keer zoveel als het streefbedrag. De winnaar van de Ferrari heeft trouwens een keuze of de auto of 75.000 euro. En het weer nog een wisselend dagje met zon en wolken. Vooral aan de kust is er vanochtend kans op een bui. Later vandaag wordt het overal zo goed als droog. Bij maximaal 16 tot 18 graden. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Het is druk rond Amsterdam door de wegwerkzaamheden op de A10 Oost. Op de A10 Noord richting Haarlem zorgt dat voor vertraging bij de Koentunnel. Je staat hier ongeveer 20 minuten vast. De A1 van Amersfoort naar Amsterdam bij knooppunt Diemen 10 minuten oponthoud. Op de A8 van Zaanstad naar Amsterdam rijdt het langzaam bij Zaanstad Zuid. Hier heb je ook zo'n 10 minuten vertraging. Op de A9 van Alkmaar naar Amstelveen is een ongeluk gebeurd bij Heemskerk. De rechterrijstrook is daar dicht, dat kost je een half uur. Op de N201 van Hilversum naar Uithoorn rijdt het langzaam bij Loenersloot. 4 kilometer file hier en 20 minuten vertraging.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 We'll split the difference, go to Coconut Grove. Keep on talking, mama, I can't hear. Her voice that tickles down inside of my ear. I feel a tropical vacation this year. Might be the answer to this hillbilly beer. I think Jamaican in the moonlight.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 De autoriteiten in Kopenhagen en Oslo weten nog niet waar de drones vandaan kwamen... die gisteren en vannacht bij de vliegvelden van beide hoofdsteden gezien zijn. Daardoor waren de luchthavens urenlang dicht. Volgens de Deense politie waren het professionele drones die uit meerdere richtingen kwamen. In een jaar tijd zijn er 40% meer vrouwen hormoonmedicatie gaan gebruiken tegen overgangsklachten. Meldt podcast De Dag op basis van cijfers van de Stichting Farmaceutische Kengetallen. Huisartsen schrijven de medicatie vaker voor sinds de richtlijn werd aangepast in 2022. En de economie blijkt iets harder te groeien dan eerder werd gedacht. In het tweede kwartaal was de groei 0,2 Bij eerdere berekeningen kwam het CBS op 0,1. De bijstelling komt vooral doordat huishoudens meer uitgaven... dan in eerste instantie werd berekend.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 And charged the people a dollar and a half to see them. No, no, no, don't it always seem to go that you don't know what you got till it's gone. It'd be a paradise and put up a fucking line. now they pay paradise to put up a fucking lie. green door swing And a big yellow taxi took my girl away Now don't it always seem to go That you don't know what you got till it's gone To be in paradise, put up a parking lot And now, now, don't it always seem to go That you don't know what you got till it's gone To be paradise put up a parking lot.